Eerder vandaag liet premier Rutte zich voorzichtig positief uit. Ah, ja, ja de cijfers gaan eh, niet verkeerd. Eh, maar we gaan het heel precies bekijken de komende dagen. En eh, ja, dan, dan is er 15 februari dat, sorry voor het jargon, het weegmoment. En je hoopt natuurlijk dat dat meer kan zijn dan een weegmoment. Bij de versoepelingen volgende week wordt gedacht aan minder gebruik maken van het coronatoegangsbewijs... en ook een andere rol van, de, van het OMT. Het ziekteverzuim in de ziekenhuizen is de afgelopen week verder toegenomen, zegt de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook huisartsen en de thuiszorg hebben een hoog ziekteverzuim. Hoewel de druk op de IC's opnieuw iets afneemt, is ook hier het verzuim toegenomen. In Amerika heeft de politie 3 miljard euro aan gestolen bitcoins in beslag genomen. Hackers hadden de cryptomunten in 2016 buitgemaakt op een handelsplatform voor cryptogeld. Een echtpaar New Yorkers aangehouden. Ze worden verdacht van het witwassen van de gestolen bitcoins. En PSV heeft zich zonder problemen geplaatst voor de halve finales van het KNVB bekertoernooi. In het Philips Stadion werd er met 4-0 gewonnen van NAC Breda. In de negende minuut was het al raak. Maar is terug van een blessure en vierde dat met een doelpunt. Corner genomen. Corner vliegt er zomaar in. het is weer raak uit de corner. 1-0 en het is Madueke die het doet. En daarmee eh, een prachtige randtrain nu al kent. 1-0 voor PSV. Pas nou op met het juichen zou je willen zeggen. Hij is eh, de man van gras. Hij is breekbaar. Maar uh, ja, de tranen in de ogen bij Noni Madueke. En die goal zette de toon voor de rest van de avond. PSV bleek te sterk en was over NAC heen. Het is voor het eerst in negen jaar dat de club uit Eindhoven weer in de finale van de beker staat.